waren het vrij snel eens over de kandidatuur van de 62-jarige Belg. Belangrijkste struikelblok voor Van Rompuy was het verzet van Groot-Brittannië. Maar dat verzet gaven de Britten op toen de andere landen de kandidatuur van de Britse Catherine Ashton steunden voor de post van EU-minister van Buitenlandse Zaken. Ashton is sinds 2008 eurocommissaris voor handel. De benoeming van de twee moet nog officieel worden bevestigd. Herman van Rompuy is sinds eind vorig jaar namens de christendemocraten premier van België. Hij volgde toen Yves Le Terme op, die zijn regering zag vallen over de Fortis-affaire. Van Rompuy gaf lang te kennen dat hij geen interesse had in het premierschap, maar werd toch overgehaald. Herman van Rompuy werd in de jaren 70 lid van de Vlaamse Christendemocratische Partij. Vanaf midden jaren 80 behoorde hij tot de top van de partij, waarvoor hij een paar keer onderhandelaar was tijdens regeringsformaties. In de jaren 90 was hij vicepremier onder Jean-Luc Dehane. Van Rompuy wordt getypeerd als een intellectueel, een gematigd conservatief en een uitstekend onderhandelaar. De storing bij Vodafone is opgelost. Klanten van het telecombedrijf kunnen weer probleemloos bellen en sms'en. Netwerkstoring begon gistermiddag even na 1 uur. Uit verschillende delen van het land kwamen meldingen van klanten dat ze niet konden bellen of niet bereikbaar waren. Dat kwam door problemen bij een van de vier grote knooppunten van Vodafone. Het begrotingstekort loopt dit jaar verder op dan gedacht. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van een tekort van 4,8 procent. Het kabinet praat morgen over de najaarsnota en daar staat in dat het tekort dit jaar uitkomt op 5,1 procent. De cijfers vallen tegen doordat de schatkist minder binnenkrijgt aan belastingen en premies.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 Ja. En dan gaan we nog even hebben over andere belangrijke zaken. Want afgelopen zaterdag is onze vaste team van de Alternative FM, ja, Road Crew is naar de... <laughs> ja, de Rob Akda Award geweest. De Rob Akda Ja, Marcus komt er eens even bij. Fijne, eh, fijne, ah, eh, want <laughs> ik vond dat, dat, muziekje, dat is wel heel erg leuk. Eh, nou, even uit mijn hoofd. Wat eh, hebben we allemaal gehad aan, aan lui die daar hebben staan nou, en op treden? Je, hoeft het niet helemaal te vertellen, want ik ga je meteen de eerste interview inloodsen. dat is goed. wat jij hebt gedaan bij Vlucht 13. Altijd altijd een goede naam melden, maar goed. Patrick de Noord van Vlucht 13. Vlucht 13. Hoe eh, zijn jullie op die naam gekomen? Ja, die, dat, nou, toen we hem bedacht hadden we nooit gedacht dat het ons zo vaak gevraagd zou worden. Dat schijnt eh, daar mensen echt, eh, dat vinden we heel leuk. Ehm, Jeroen Kibit, bassist en ook onze producer. Daar ben ik het ooit mee begonnen. En we moesten een naam hebben. In het begin maakten we al muziek en op een gegeven moment dachten we, nou, we gaan de Nederlandse tour gaan we gewoon een keertje proberen. En zo geschieden, maar we hadden geen naam. En ooit zaten wij een keertje in een gesprek over het, eh, het getal 13. Dat je in Amerika geen eh, eh, verdieping 13 hebt vanwege het ongeluk en dat soort dingen. En toen kwamen we op vlucht en dat werd uh, op een gegeven moment vlucht 13. Een antwoord voor ik hem geven kan. Heb jij hem al bedacht? Je stelt en je geeft. Nou, kan ik het omschrijven bij jullie als Nederlandstalig maar dan wel met een pittig jasje eromheen. Ja, we noemen het zelf. Althans Remco, de, de gitarist, die kwam ooit met de term eh, een beetje een Amerikaanse eh, randje eraan. En daar heeft hij gelijk in. Dus, we zijn zelf erg beïnvloed ook door jaren 60, West Coast en dat soort muziek. Variërend van Neil Young, maar ook, ook Beatles, wat weer uit Engeland komt natuurlijk. Maar ja, het is heel breed. Maar wel een beetje de rauwe pit willen we erin houden. Ja. opvallend ook eigen songs. Ja, ja absoluut. absoluut erg leuk om, eh, om te doen. En om te ontdekken ook dat je dat kan maken. Dat is, dat is nogal wat, op een of andere manier. Je denkt van, nou, lukt dat wel? Maar dat, wij denken dat het lukt. Dus laat ik, het zo zeggen. Finally, there's an alternative. We zijn bij de Rob Agda Award. Display, Vlucht 13, Nilia, Emerging Liberty, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Dat was het eerste interview met Vlucht 13. Maar je hebt er nog allemaal een paar gedaan. Ik heb ze alle zes. Alle, alle, zes. Alle zes de acts eh, die er waren. Dus eh, van Tess, Nilja, eh, wat hadden we nog meer? uh, eh, Emmerich Co. Ehm, Liberty en Display, de, de, de winnaars eh, uit de voorronde, die, eh, die hadden we allemaal hadden we dus aan de microfoon staan. Dus, dus ja, de volgende vier is normaal volgende week weer. De volgende vier, nu het laatste interview wat jij, of de tweede eigenlijk interview wat je hebt ondernomen ja. met Nilia. Nilia. Nilia is dus, een tweemans, nou nee, twee dames moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Uh, Niki en Lilian, want dat is jullie, jullie naam zeg maar. jullie hebben ook meegedaan waar komen jullie vandaan, Nicky? Wij komen uit gemeente Bergen, bij Alkmaar in de buurt. Maakt toch helemaal niks uit om dan hier eh, mee te doen? Nee, juist leuk toch? Hoe zijn, hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? We zaten bij elkaar op school, de middelbare school. En eh, nou ja, we zaten eerst samen in een meidenbeentje en toen eh, zijn we samen verder gegaan. En ja, nou ja, gitaar. Van waarom de gitaar? Nou, ik speel echt al heel lang gitaar ach, vanaf dat ik tien was of zo. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Het is een heel erg gezellig instrument natuurlijk. Het is echt kampvuur idee, Dus ja, je kan hem altijd pakken en het is altijd leuk om te spelen. Ja, en het akoestische, dat, eh, dat is natuurlijk juist het, eh, het eh, allerleukste om te doen. Ja, zeker. Ja, ik ben niet zo van de elektrische gitaar gebeuren. Maar ja, akoestisch, dat vind ik gewoon mooi. akoestisch uh, werk, ik had het, vroeg het net aan Lilian ook. hoe, ben jij, hoe ben jij er toegekomen? is dat altijd iets wat je hebt aangesproken? Nou ja, ik heb altijd wel van muziek gehouden, maar eh, ja, ik ben gitaar gaan spelen zeg maar, door Lilian. Zij heeft het me een beetje geleerd en toen eh, ben ik zelf verder gegaan. Maar ja, vanaf het begin af aan is het nu gewoon echt eh, ja, wat ik het liefste doe. Gewoon muziek maken. Ook eigen gemaakte songs? Alleen maar? Ja, nou niet alleen maar, maar wat je net allemaal hebt gehoord, dat is was wel mijn eigen. Is dat, eh, dat ook eh, wat, je dan ook het liefst, wat jullie ook het liefst willen doen? Laten zien dat je ook eigen dingen eh, hebt? Het is natuurlijk leuk om te laten zien dat je eigen nummers hebt. Maar we spelen ook gewoon covers. Dat vinden we ook leuk om te doen. Meestal maken we daar dan iets anders van, zodat het weer anders klinkt. Dus dat is ook altijd wel heel leuk om te, om te doen. Oh. Finally, there's an alternative. Goed, dat was het deze, deze week de, ja, de Rob Akda Awards. Ronde 1. Interviews. Volgende week nog vier. Maar nu gaan we weer knallen. Met de band in de studio, 6 Special gaat Deadline spelen. Yeah! Ja, knallen! about those times that we didn't need them. Ups and downs just to come around and now. I always think about those times that we made friends. just by shaking hands, I, I always think about those times, man. And I've been thinking about those times, yeah. I've been thinking about those times that my energy was all I ever need. All it representing me, staring at that white page, hoping that it might change. That lines become a headline and in my way. My quality time with Father Time was always fine. Now it's like I'm hunting for something stuck in my mind that I just can't understand. Given some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cost, no matter what the cost, no matter what the next day was bringing as a consequence from my Watching him on the sunrise, it won't surprise. Long time writing, we were calling it night. And yo, my pen still, damn, I was holding them tight. But yo, there's nothing to be stressed about writing. Father Time said, oh hell no, sheriff. Cause we did alright. The next time I come by, we'll let them both fly. Now it's time to bring me home, dude. I'm pretty tired. Enjoy that glimpse of your last bit of sunrise. that life day by day, they be changing. Turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace and they keep on rearranging. Now tell me, is I am missing that if not participating to that all day bullshit? Let's ball play through it. I'll dribble and no pass it. If you feel like I'ma do it. If you haven't, shoot it. High shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now, peace of mind isn't easy to find. If you feel like those days are busy stealing your nights, if you feel like those nights really need you to write, and if I sleep every night, I'll be sleeping for life. You feel me? Just let me dream a day, and I will live for nights. They wanna hear me say I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping that, stopping that from coming. Gotta write a little bit more. That's right, that's right. Stop what out what you waiting for. Cause I don't know. Hey yo, I think it's time to give it a go. What's that? 26 november. Yeah. Je hoort zo zelf. Chef Special. Woe. 26 november, Patronaat Haarlem. Volgende week donderdag. Bieden. Wordt de EP wordt eh, dan officieel gereleased. Yes. Jullie, gaan, jullie gaan dan nog een volledig optreden doen in de kleine zaal. Mhm. Vertel er even heel erg uitgebreid over. Dit is jullie kans. Right. Het is heel anders dan wat we nu doen eigenlijk. Toch? Ja, ja. dit is echt een soort van taster eigenlijk wat we hier doen. Een beetje een aperitief. Eh, in, eh, al, al gaan we ook akoestisch spelen, we gaan van alles doen. Het wordt echt een beetje de best of uh, special tot nu toe. We gaan denk ik iets van anderhalf uur knallen. De avond wordt geopend door de Hoop Dealers. Dat is het voorprogramma. Reggae-bandje. Toch? Ja. Beetje reggae. Beetje G-Love en Special Sauce achter. Ja, zoiets. Ja. Wel leuk, heel relaxed. En nou, daarna zijn wij. En ja, ja, ik kan wel alles gaan lopen vertellen, maar... Ja, Moet je niet doen. Wat, wat anders is, we gaan ook keihard rocken, zeg maar. Los wat, van wat we hier doen, gaan we ook gewoon pompen, beuken, zuigen, alles. <laughs> Jij had net nog een leuk verhaal, of jij, uh, Josh, jij had een eh, leuk verhaal. Ik, wil nog, echt nou, gewoon nog één verhaal horen, dat, dat sowieso. ik ging toen opeens nadenken over, ik dacht eigenlijk, van, nou dat ga ik helemaal niet vertellen. Dat. <laughs> ik dacht, ben ik helemaal gek. Nee? dat moet ik niet vertellen. Moet je het niet vertellen? Hebben we nog andere leuke... Nou, gewoon even leuke, leuke verhalen om mee af te sluiten, zeg maar. Ja. ja, we hebben genadeloos teruggepakt. Laten we daarop houden. Ja, genadeloos teruggepakt? Keihard. Ja, ik, ik, ik, heb, ik heb geen geintje meer uitgehaald. <laughs> Nou, echt, die, <laughs> die, lichtjes, die lichtjes in zijn ogen, die gingen uit. Ja? Maar ik ga misschien in 26 nog wel een leuk geintje oh. Uithalen. Dat weten ze nu alleen nog niet. nee. nee? nee? <laughs> Dus gewoon eh, een, een, soort van, bereid je maar voor jongens, op dit moment. Gewoon de 26e. Absoluut. Ja. Wat, wat, wat zeg jij Jan? Wacht even hoor. Zo heeft iedereen het een en ander staan voor de 26e show. Volgens mij staan er nog een aantal open, staan er nog een aantal open punten. Van die, van, die, van die hangpunten, weet je. Dus eh, van, eh, jongens, eh, er zijn nog van die openstaande rekeningetjes. Die nog, lijkt allemaal heel gezellig en leuk. Ja, maar ondertussen, broeit er wat. <laughs> Ah, misschien is dat wel de basis voor een, voor een ja, stukje nieuwe muziek, denk ik. Toch? Ja, maar zo hou je het spannend. Weet je wel? Je moet elkaar af en toe even kaart naaien om door te kunnen. <laughs> dat, ja, vind ik echt. Ja. G vindt het ook. Guido. Ja. Jouw <laughs> ja. Your comments, please. <laughs> Een humble yes. <laughs> Een humble yes, ja. Ehm, toch eh, valt mij ook wel op. Dat, ja, er zit van alles in. Het, in ook eh, als ik jou zo hoor, Josh. Ja. Het is toch zingen met een hip vind ik eerlijk gezegd hoor. Mag, mag je vinden, ja. Nou, ja. Zingen met een hip echt. Ja, ja, maar dat is ook een beetje wat we hier nu aan het doen zijn. Hè? Dat is wel belangrijk om te weten. Dit is echt akoestisch. Zit soul is het meer zingen. Wat zeg je? Het zit haar soul ook in, vind ik. Ja. Ja. Zeker wel. Ja. Dus het is heel apart. Het is haast niet die te pakken. Wij Nederlanders willen altijd alles in hokjes nou, stoppen. Nou, maar dat is leuk. Je hoort de gekste dingen. Na elk optreden hoor je echt uit, meest uiteenlopende dingen. Ja. En het enige wat je daarmee kan is gewoon zeggen, oké, ja, thanks. Reageren <laughs> jullie eh, fans dan ook zo eh, direct op datgene wat jullie brengen? Want ik neem aan dat jullie wel een, eh, een vaste en een, een harde kern hebben die zeg maar een beetje jullie nareist op plekken waar jullie optreden. Ja. nou, Wout die kan, het, eh, kan het misschien wel vertellen. Wout? Ehm, nou ja, ja, wat gewoon tof is, is dat we heel veel verschillende shit maken gewoon. En sommige mensen vinden dat, dat, beuken tof en dan gaan ze helemaal los en echt een pitje bouwen, zeg maar, old school. Maar andere mensen vinden de liedjes echt leuk. Dus we hebben echt gespeeld van voor kids tot bejaarden, <laughs> tot, tot parkeerwachters, tot eh, weet ik veel, boswachters en zo. Dat is echt, ja, weet je wel, iedereen vindt het gewoon leuk. Ja. Wat zeg je, Jan? <laughs> Wat zeg je? nou ja, nee, kom, kom. Ja, ik zei als het maar iets wacht, weet je wel. Brandwacht. Uh, brandwacht, ja. Ja, het is zoiets als, eh, ja laat maar, DSB. Eh, die heeft, de nieuwe, er zit een nieuwe woonwijk aan te kopen, komen in Wognum, hè? Ja. <laughs> Schering ga weg, bank weg, vrouw weg, schilderijen oh, weg, noem maar op. Maar goed, laat maar gaan zitten. Is, wat, wat, misschien nog wel leuk is trouwens om even <laughs> te vertellen we gaan met die EP gaan we gewoon eh, eh, even een stuntje uithalen. Het is een beetje pay what you like. Dat is wel een tof eh, concept wat we nu gaan toepassen. Gewoon van, weet je wel, we hebben een toffe EP. Er zit veel werk in, weet je wel, en veel creatieve shit. En er staat een film op en er zit tof artwork bij en, en digitale lyrics die Jan gemaakt heeft. En, maar we willen gewoon de consument zelf laten bepalen wat hij ervoor geeft, weet je wel. A la Radiohead dus. Eh, nou, dat, dat weet ik niet eens eigenlijk. Ja, wel. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Ala Radiohead? Ja, Radiohead op zijn laatste album, In Rainbows, hebben ze voor elk bedrag op internet gegooid. Zo. Ja, nou. Elk aannemelijk bedrag boven de 1 dollar. ik zie Joyce zich alweer gelijk terugtrekken van die microfoon. Geen interviews. Tom York deed dat ook, dus... Eh, nee, nee, nee, <laughs> <laughs> ja. Nee hoor, helemaal niet, eigenlijk. Nee. Is, maar, is dat, dan, vind je dat wel belangrijk? Dat je dus ook eh, vertelt wat je, wat je aan het doen bent of wat jullie aan het doen zijn? Nou, nee. Eigenlijk helemaal niet. Ik vind het... Eh, of wil je meer de muziek Jan, Ik vind dat Jan dat altijd zo mooi zegt over... Eh, kunst. Jan is eigenlijk ook een kunstenaar. Hij is een echte kunstenaar. <laughs> Ja, nee, maar echt. Hij heeft de kunstacademie gedaan. Ja? En ik vind dat jij dat altijd mooi verwoordt. Daar ben ik het heel erg mee eens. Met dat mensen dan een, kunst, een kunstwerk eh, presenteren. En dan mhm. een heel lul verhaal gaan lopen vertellen over dat kunst, kunstwerk. En dat je daarna mag gaan kijken. Ja. Toch? Dat is hoe jij dat altijd zegt. En dat, dat is irritant. Dat, is vervelend. Het hangt eraf van, nou ja, punt hij ja, Dat zegt hij. Dus, eh, Nou ja, ik vind het leuk om eh, weet je wel, mensen het zelf te laten invullen. Weet je wel? Wat, ze, wat ze denken dat we maken of wat we doen. En nogmaals, het is gewoon één grote trip, weet je wel, wat wij doen. Zonder voorbedachte raden, gewoon gaan. Maar het is wel leuk om er even gewoon lekker over de radio een beetje over te filosoferen van, van hoe het klinkt en wat dat nou is en hoe je je laat Zeker drijven. Dat, dat, dat zijn toch altijd wel... Eh, maar de biertjes zijn op hè ja. De biertjes zijn op, ja. <laughs> Ja, ja ik, ik vrees dat ik uh, na tienen toch ergens eh, nog in, een een Nee, maar ik wil daar best een keer nog een keertje met jou even een nachtje over doorhalen. Dat, dat staat dan. Ja, tof. Wat hoor ik nu? We gaan een plaatje eruit. Oké, www.specialmusic.com. Oh, ladies and gentlemen. Have I got something special for you? Here we go. Leave me sick. This is only spit. Kijk, man. In the face, this trip like a Greekman. Release the missiles. This official double g Tyson and King June. Master surreal, keeping it real. This is heavyweight shit. We've been busy for years. It's the blood and the tears. You created my skills. It's subliminal and I know you're feeling this so come on. Town University. This is the U-Town University. Representing university, You got to learn to live to learn. We run circles around them seas. You ain't hard, spit louder, please. sitting high on the pillars of my throne. King Jewel is lying in the forest where I roam, where I swim with crocodiles, run with bison. You town street light, chillin' right the nightfall. The party is high type, man, me the psycho. Ride through my spinal, grandma's organ survival. The jewel is a price, not the king is his title. Yeah. U-Town University, this is the U-Town University, representing university. Like I can learn to live to learn. The crazy crowd's pulling around, sorting them out. Open your gap, raise your teeth, soul in your mouth. Who's the talk in the town? It's Papa Blocks. I got the stil. Dat betekent radiostilte. En dat is nooit goed op de radio. Ja. Wij willen graag met z'n allen een kleine excuses aanbieden aan de buurvrouw. We hebben iets te hard gespeeld. Jammer. Volgende keer gaan we een buiten, buitenlocatie doen. En dan gaan we keihard rocken met de volgende band. Hier is in ieder geval eentje die we graag in de studio hebben, maar nooit zullen krijgen. Catatonia. It's the chef on the mic. You got him colors. I got him colors. Nah, it's black and white like that, man. Nah. Beat my life with them beats and rounds when I reach the skies. And I'm on my knees and cry when I ease the mind. And I'm leaving you behind and I'm screaming. Jesus Christ. Cause I can't read or write. I try to get a grip on this and make you trip on this. Try to make your hips can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And darkness hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with. Fuck, I'm addicted. I can't resist it. The fall of the city, I'm in love with the rest in it. Incomplete when I miss to see that we all carry colors, all to share with each other. I'ma be me, and you can still be you, but we be so much more what we feeling to do. I hit it. Take a look at my painting, baby. It's all me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's all me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all. It's all fears and I taste my tears. I got no shades on stage. I'm naked up here and all them critics in line. Written some lies, but why they blind for my soul? they think with their minds. But yo, hatred divides us. I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe. Cause you all got your pay and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it? Why? for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling son me. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look an alternative. Don't you find the music very? Urban Dance Squad. Live op CFM, of live, gespeeld op CFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Alternative FM. Het programma met de echte muziek in plaats van andere muziek. Ja, want jij zegt, jij zegt nog wel eens altijd van, tegen mij dat het eh, wel eens werk is... Eh, wat ik draai, dat het in een bejaarde omroepje thuis hoort, eh, Menno. Terug, Inderdaad. Inderdaad. Maar jij, gaat, eh, jij, jij belooft aan de band dat, dat deze band ook op plaat in jouw programma gaat eh, gespeeld worden. Op de zondagmiddag. Als de mensen toevallig gewijs een verdwaalde luisteraar is van het eh, programma Zondag in want Ik kan me niet voorstellen dat dat hier, hier gebeurt. Want dit is toch altijd een beetje de onderstroom. Toch, Marcus? Dit is een beetje de onderstroom. Ja, maar hier luisteren jouw, uh, jouw Mijn doeg, Nee, mijn fans, lu <laughs> mag <laughs> trouwens, fans luisteren hier niet. trouwens applaus voor Marcus voor zijn eerste vier woorden van vanavond. Ja, ja ik ben eindelijk aan de beurt. Eh. Ja, eindelijk. Zeg het maar, zeg het maar. Kom, kom maar. Nee, nou ben ik ook woordloos ook. je woordloos? Daar ben ik klaar mee ook. Eh. <laughs> Hij kon nog de volgende... Je was zo lekker aan het fotograferen afgelopen zaterdag. Ja, ja dat wel ja. ja? Kondig de volgende camera, nou Marcus. Het heeft iets, het heeft iets Duits heeft iets Duits. Ramstein? Dat ken ik niet. Like that's and the Ramstein met Whiteman's Huil. En ik hoor hier positieve reacties om heen. Want de band hoort dit eigenlijk, denk ik, voor het eerst een beetje aan de reacties te zien. Nou, nou, nou, nou, nou de, de, ik mag niet open. Pakken, de nieuwe plaat natuurlijk. Ja, tof. Ja, vind je het tof? Ja, ik vind het tof. Ik hoorde iets van basdrum dat dat... Ja, ja, dat was het enige wat... Ja, ja de, de drummer vond de, de kick heel erg tof. Ik vond de sound van de kick dan weer wat minder. Dat zei ik net. Oké, discussie. Hè? <laughs> nou. Ja, daar had ik het juist over, over die sounds. Oh, oké. Ik dacht dat jij het over de timing had. <laughs> wat, wat markeert het dan aan? Nee, er ja, helemaal niks aan. Wat, wat markeert het dan? Nee, dat is hartstikke ik, lekker. Ik vond hem een beetje eh, te direct. Een beetje overgeproduceerd plastische eh, kick. Ik kan er niet op flowen, zeg maar. Ik kan er niet op flowen. <laughs> Volgens mij kan het überhaupt Push niet iets van, uh, van Ramstein. Push it? Dat is iets van dat, nee, dat, nee, dat is ook van Ramstein. Poetsen. <laughs> oh, Kom <laughs> kan voor je dochter. We komen... Zeg maar, wat hoor ik nou? Ga jij naar een Ramstein concert? Ja, in Berlijn. Dat, Berlijn? Ja. Hé, hey, maar over Pussy. Kan je daarop flowen, denk je? Op Pussy? Ja? Hij moet klaar klaarstaan hoor. Hij heeft hem klaarstaan. <laughs> Nee, maar ik wil wel een jingletje voor je, voor je doen. Maar of het nou, moet het nou weer gelijk met pussy? Ik probeer mij al jaren te distancieren van die pussy. Ik kom er nooit meer vanaf. Draai eerst even een ander plaatje. And his last breath spoke, he had seen all to be seen. A life once full, now an empty vase, wilt the blossoms on his early grave. Walk away, me boy, walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe that golden tear from your mother, dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads counting one, two, three fell apart as they hit the floor. In a garb of black, we must pay respect to the color we're born to mourn. Walk away, me boys, walk away but more golden tear from your mother dear, and what's left of the flag from me. Yo, Vlogging Molly, What's Left of the Flag? Hier op Alternative FM. En we gaan nu al het laatste plaatje voor vandaag draaien. En toen hoorde ik hier iets vallen, Meshuga. En toen kwam ook meteen door Textures. Ik wil graag eh, de band bedanken dat ze hier waren. Jullie mogen nu nog even ja, spammen waar je staat voor aankomende ah. tijd. Ga je gang. www.chefspecialmusic.com Check de Hives, check de MySpace, check de Twitter, check de Flickr, check de Flickr, check de wat? Oh, is dat voor de hits? <laughs> <laughs> Oké, even for real. Ja, ja. www.chefspecialmusic.com Check out the MySpace. Bam! Check out the house, motherfucker. Check out the uh, Twitter. Check out the Flickr, man. Check it all out. You gotta know one thing, y'all. We gonna take over that mother. Fuck it. Globe dude, we coming for y'all, man. Don't get me started on them DJs these days. Walking to the club with a briefcase full of cheap tapes, thinking they this shit give me a break. Tune in at Alternative CFM, man. That's how we do nice.